met het NOS-journaal. ING-topman Ralf Hamers stapt over naar UBS, de grootste bank van Zwitserland. Dat schrijft de Financial Times. De 53-jarige Hamers leidt ING sinds 2013. Hij kwam in 2018 in opspraak vanwege het voorstel om zijn salaris met 50% te verhogen naar ruim 3 miljoen euro. Ook eh, kwam er een witwasaffaire bij ING aan het licht. De bank gaf toe ernstig tekort te zijn geschoten... en schikte voor in totaal 775 miljoen euro met het Openbaar Ministerie. ING wil nog niet reageren op het bericht van de Financial Times. De politie heeft gisteren in Lelystad een man opgepakt... wegens het bezit van kinderporno. Het is de 25-jarige Nelson M. die vorige week in het nieuws kwam toen hij in een televisieprogramma zei... dat een kind al op jonge leeftijd kan bepalen of het zin heeft in seks. Bij huiszoekingen vorige maand arresteerde de politie ook al twee verdachten. Een man uit Hengelo vanwege voorbereidingshandelingen voor seksueel misbruik... en een man in Haarlem wegens seksueel misbruik van kinderen. Bij het Eurovisie Songfestival in Rotterdam zullen zeven oud-winnaars optreden. Dat heeft eindredacteur Gerben Bakker gezegd in het televisieprogramma Op 1. Naast de Nederlandse winnaars Lenny Koer, Getty Kaspers en Duncan Lawrence... zullen onder meer ook Sandra Kiem en Alexander Rijbak optreden. Presentator Edcilia Romri gaat met andere winnaars in een taxi door Rotterdam rijden. Het Songfestival is in mei in Ahoy. En RB Leipzig heeft in Londen een flinke stap gezet... richting de kwartfinales van de Champions League. De Duitsers wonnen in Londen in de achtste finale tegen Tottenham Hotspur met 1-0. Op dinsdag 10 maart volgt in Leipzig de return. Ook Atalanta heeft een stevige optie genomen op een plaats in de kwartfinales van de Champions League. De Italiaanse club won met 4-1 van Valencia. De Nederlandse middenvelder Hatenboer scoorde twee keer. Over drie weken is de return in Spanje.